Bezoekers van Sensation werden uitgebreid gefouilleerd. In Utrecht is vannacht een studentenflat ontruimd vanwege een uitslaande brand. Een onbekend aantal mensen moest naar buiten. Vijf mensen hadden rook ingeademd en moesten naar het ziekenhuis. De brand in de flat aan de Ina Bakkerlaan in Utrecht was snel weer uit. De oorzaak is nog niet bekend. Uit de hele wereld komen reacties binnen op het overlijden van de Joodse schrijver Elie Wiesel. Hij overleefde de natiekampen Auschwitz en Buchenwald en kreeg in 1986 de Nobelprijs voor de Vrede. President Obama noemt Wiesel het geweten van de wereld. VN-topman Ban Ki-moon prijst hem om zijn voortdurende strijd tegen antisemitisme en andere vormen van haat. Wiesel was 87 jaar. In Bagdad zijn bij aanslagen met twee autobommen zeker 23 mensen om het leven gekomen. Ruim 60 mensen raakten gewond. De meeste slachtoffers vielen in een winkelgebied in een Sjiïtische wijk... waar met Ramadan s'avonds altijd veel mensen komen eten. Het is vrijwel zeker dat IS verantwoordelijk is voor de aanslagen in Bagdad. Alle terroristen die betrokken waren bij de aanval en de gijzeling in Dhaka kwamen uit Bangladesh. Vijf van de zes mannen stonden op een terroristenlijst, zegt de politie. Tijdens de gijzeling in een restaurant werden twintig mensen gedood, onder wie negen Italianen en zeven Japanners. De Amerikaanse filmregisseur Michael Cimino is overleden. Hij werd in 1978 wereldberoemd met de Vietnamfilm The Deer Hunter... met in de hoofdrollen Robert De Niro en Meryl Streep. De film kreeg vijf Oscars. Michael Cimino was 77 jaar. Het weer nog vooral in het midden van het land nog buien met onweer. Verder vandaag vooral zon aan de kust en een enkele bui.